Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Internationale Schaatsunie, ISU, heeft volledig vertrouwen in de integriteit van de ijsmeester... die bij de Olympische Spelen in Peking verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de ijsbaan. De ISU reageert hiermee op de forse kritiek van Olympisch kampioen Niels van der Poel. De Zweedse gouden medaillewinnaar op de 5000 meter zei gisteren dat ijsmeester Messer zich door het Nederlandse team laat beïnvloeden bij het samenstellen van het ijs in het voordeel van de Nederlanders. IJsmeester Messer zei gisteren dat hij niet buigt voor Nederlandse druk. De blokkades met vrachtwagens in Canada beginnen nu ook de economie te ontregelen. De autofabrikanten Ford en Toyota leggen de productie in fabrieken in Canada stil of schroeven die terug. Met name de blokkade van de brug tussen Detroit in Amerika en Windsor in Canada veroorzaakt veel problemen. De brug is nu drie dagen geblokkeerd door Canadese vrachtwagenchauffeurs... die boos zijn dat ze door de federale overheid worden gedwongen om zich volledig te vaccineren. De Amerikaanse acteur en komiek Bob Saget is waarschijnlijk overleden na een val in zijn hotelkamer. De politie trof hem begin vorige maand dood aan in Orlando in de Amerikaanse staat Florida. Volgens zijn nabestaanden heeft Saget waarschijnlijk de achterkant van zijn hoofd hard gestoten. Daarna heeft hij zich de ernst daarvan niet gerealiseerd, is gaan slapen en niet meer wakker geworden. De familie benadrukt dat er geen drugs of alcohol in het spel waren. In Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn zeker 50 mensen gearresteerd bij het parlementsgebouw. Honderden mensen demonstreerden daar voor de derde dag op rij tegen het strenge coronabeleid. Ze hebben wegen rond het parlement met campers en vrachtwagens geblokkeerd. De demonstranten hebben met name kritiek op de vaccinatieplicht voor mensen met bepaalde groepen, beroepen en op het 2G-beleid. Het weer. De dag start bewolkt met nog wat regen in het zuiden en oosten. Vanuit het noorden breekt de zon af en toe door.